financiële markten zijn de nieuwe handelsweek met Zwaanrijkse beurzen op verliezen van meer dan 2%. Beleggers maken zich zorgen over de slepende schuldencrisis in Europa en het uitblijven van maatregelen om de Amerikaanse schuldenberg het begrotingstekort aan te pakken. De aandelenkoersen dalen over een breed front. Gevreesd wordt dat de problemen leiden tot een recessie. De winsten en omzetten van bedrijven worden dan aangetast. Op de obligatiemarkten loopt de rente op staatsobligaties van probleemlanden zoals Italië en Spanje weer op. De prijzen van koopwoningen blijven dalen. Volgens het CBS was een gemiddeld huis in oktober 2,8% goedkoper dan een jaar eerder. Alleen in Flevoland stegen de prijzen. In alle andere provincies daalden ze, het hardst in Friesland en Overijssel. Het aantal verkochte huizen lag in oktober 5% lager dan een jaar eerder. De bestedingen van huishoudens lopen ook steeds verder terug. De bestedingen liepen in september met 2% terug ten opzichte van een jaar eerder. Aan duurzame goederen werd zelfs 8,5% minder uitgegeven. Er wordt vooral beduinigd op kleding, schoenen en auto's. Het vliegverkeer heeft veel last van de dichte mist. Op de vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam kan alleen een paar kleinere toestellen landen en opstijgen. Grotere toestellen wijken uit naar bijvoorbeeld Duitsland. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd en hebben reizigers te maken met vertragingen. De dichte tot zeer dichte mist veroorzaakt ook op de weg veel overlast. De ochtendspits was veel drukker dan normaal en ook de avondspits wordt waarschijnlijk een stuk drukker. Voor het verkeerscentrum Nederland passen de automobilisten zich wel goed aan. Ze rijden rustig en houden voldoende afstand. Het weer, dichte mist dus, alleen in Limburg en langs de oostgrens kans, kan de zon doorbreken. Het is 3, 5 graden in bewolkte gebieden en waar de zon er goed doorkomt kan het nog 8 tot 11 graden worden. Vanavond, vannacht en morgen aanhoudend mistig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Knopend Everdingen en knooppunt Del.